Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een geadopteerde vrouw spant een rechtszaak aan tegen de overheid. Volgens de nu 26-jarige vrouw zijn haar geboortepapieren in Sri Lanka vervalst... waardoor het voor haar onmogelijk is haar biologische ouders op te sporen. Eind september werd bekend dat er in de jaren 80 vrouwen zwanger werden gemaakt op Sri Lanka... om te kunnen voldoen aan de vraag naar adoptiekinderen. Volgens de advocaat van de geadopteerde vrouw wist de Nederlandse overheid dat er ook in de jaren 90 misstanden waren bij adoptie in Sri Lanka. Premier Rutte zou mensen die rond de jaarwisseling hulpverleners bedreigen... het liefst persoonlijk in elkaar slaan. Hij voegde daar wel meteen aan toe dat dat niet kan. Op zijn wekelijkse persconferentie noemde Rutte het frustrerend... dat we er als samenleving blijkbaar niet in slagen om kinderen en vrienden te zeggen dat dit niet kan komende tijd zullen de gebeurtenissen rond de jaarwisseling worden geëvalueerd... met onder meer politie, het OM en burgemeesters. Bij een ongeluk met een toeristenbus in het oosten van Cuba zijn zes doden gevallen. Ongeveer 30 mensen raakten gewond, van wie er zes slecht aan toe zijn. In de bus zaten ook twee Nederlanders. Die zijn ter observatie opgenomen in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Cubaanse media denken dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor... toen hij op een natte en bochtige weg een ander voertuig probeerde in te halen. Schaatser Kjeld Nuis is op de EK Sprint in het Italiaanse Colalbo op de 1000 meter gedisqualificeerd. Hij reed ver uit de snelste tijd, maar in de eerste binnenbocht raakte hij een blokje aan de binnenkant. Kai Verbij staat nu na de eerste dag aan de leiding. Hij won zowel de eerste 500 als de eerste 1000 meter. In Colombo is ook de EK Allround voor vrouwen. Antoinette de Jong is daar hard op weg om haar eerste Europese titel te veroveren. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog, maar er kan nog een beetje regen vallen. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen eerst bewolkt met later weer regen. Middagtemperatuur rond 8 graden. Zondag bewolkt, regenachtig en veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 just wanna Cash de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disjockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfort.nl So hotter than that, I swear to God, from my feet. und ich und grad ist gut so wie es ist. Wir fühlen uns safe. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga.